Hij zei ook dat hij niet weet wanneer de Egyptische president Mubarak zal aftreden. Dat weet alleen hij, al dus Obama, die eraan toevoegde dat Amerika niet kan dicteren wat er in Egypte gebeurt. De Egyptische regering heeft gisteren concessies gedaan aan de oppositie, onder andere over meer democratie en persvrijheid. Maar de moslimbroederschap, die voor het eerst rechtstreeks in gesprek was met de overheid, was na afloop sceptisch. De organisatie houdt vast aan de eis dat Mubarak per direct opstapt. Vandaag beslist de broederschap of er nog verder wordt gepraat met de regering. Het lichaam van Sarah Bahrami, die Iraans-Nederlandse die vorige week in Iran werd opgehangen, is op een geheime plek begraven. De Wereldomroep heeft dat vernomen van de Iraanse mensenrechtenorganisatie Radi, die was ingelicht door de dochter van Bahrami zelf. Die kreeg gistermiddag van de veiligheidsdiensten te horen dat de begrafenis al begonnen was in Semnan. Die stad ligt op 400 kilometer van Teheran veel te ver voor de dochter om de begrafenis zelf nog te kunnen halen. De Super Bowl, de finale van het American Football, is gewonnen door de Green Bay Packers. In Dallas in Texas versloegen ze de Pittsburgh Steelers met 31-25. Het volkslied voor aanvang van de wedstrijd werd gezongen door Christina Aguilera, die een paar regels door elkaar haalde. Deze Super Bowl waarde ook opzien doordat voor het eerst in de geschiedenis de cheerleaders ontbraken. Dat komt doordat het in de thuisstaten van de teams, Wisconsin en Pennsylvania, tijdens het seizoen te koud is voor de kortgerokte cheerleaders. De Super Bowl is het sportevenement van de Verenigde Staten. Dan het weer. Aan de noordkust nog een krachtige tot harde zuidwestenwind, alders rustiger. Minima van een graad of 6.